start. met het NWS Journaal. 37 Amerikanen die eind jaren 70 werden gegijzeld in de Amerikaanse ambassade in Teheran... krijgen alsnog een schadevergoeding van de Amerikaanse overheid. Dat concludeert de New York Times na bestudering van de Amerikaanse begroting. In totaal werden 52 mensen in een jaar en twee maanden gegijzeld in de ambassade... door aanhangers van het nieuwe Iraanse bewind. Van de gegijzelden zijn er nog 37 in leven... die vergoedingen tot bijna 4,5 miljoen dollar krijgen... Ook echtgenoten en kinderen kunnen rekenen op vergoedingen tot 600.000 dollar. De winkels van V&D en Laplace blijven zeker nog open in januari en februari, zeggen de bewindvoerders van de winkelketen die uitstel van betaling heeft gekregen. Werknemers worden de komende maanden ook gewoon uitbetaald. Volgens de bewindvoerders hebben zich tientallen belangstellenden gemeld voor de winkels. In de loop van volgende maand moet duidelijk worden wat er verder gaat gebeuren met V&D. De Nederlandse douane onderzoekt of een dochteronderneming van het inmiddels failliete installatiebedrijf Imtech illegale handel heeft gedreven. Dat zegt minister Ploemen in antwoord op Kamervragen. Het dochterbedrijf Imtech Marine zou militair gevoelige apparatuur hebben geleverd aan bedrijven uit onder meer Iran, Syrië en Zuid-Soedan, die op een internationale zwarte lijst staan. In de Italiaanse ruïnestad Pompeii zijn zes gerestaureerde huisjes geopend voor publiek. De Italiaanse premier Renzi was daarbij aanwezig. Zijn regering probeert de archeologische attractie verder op te knappen. Italië kreeg de laatste jaren veel kritiek vanwege achterstallig onderhoud in de archeologische stad. Pompeii verdween in 78 na Christus onder een dikke laag as na een vulkaanuitbarsting. Sinds de 19e eeuw worden er opgravingen gedaan en kunnen mensen de stad bezoeken. Het weer, een regengebied, trekt over het land naar het oosten. Later vanavond wordt het weer droog. Er staat een stevige zuidwestenwind, aan zee soms hard of stormachtig. Morgen eerst zon, maar later op de dag vooral in het zuiden regen. Het is dan een graad of 11. Dit was het de Short. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Met men nu. ZFM Jong Zandvoort inderdaad. Ik wens jullie allemaal een hele fijne feestdagen. En wij zijn terug met het tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Yeah. En naast mij zit Nigel van Nog steeds? Ja, ja. Ja. Je hoort nu Christmas Light van Coldplay.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 is dus kwart over zeven. Dat betekent dat het tijd is voor de top 5... Uh, eh, top 5... Uh, eh, top 5... Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Ik wou top 5 games zeggen. <laughs> nee, het is uh, evenement in Zandvoort voor de jeugd. Ja, la, ja. Op 27 december daar komt Ruud Jansen, ook DJ, bij, bij CFM. Die komt om 5 uur naar Café Lauren Hardy aan de, weet je het ook weer, de Haltestraat. Met de vinyljaren top 40, gepresenteerd door dus Ruud Jansen. Dan gaan we verder op 29 december dan ehm, is de finale van het fluitketelcurling open, uh, op de ijsbaan van Zandvoort. De finale begint uh, rond 8 uur. Dus eh, komt alle kijken. CFM deed zelf ook mee. Maar Oeh. <laughs> <laughs> dat is een beetje... Een zwakke punt. ja. Fout afgelopen. <laughs> Volgens mij ging iedereen bestopen naar huis hier ook. sorry, sorry, sorry. Ja. met de muziek. Oh ja. Ja, het is, het is maar een hele korte agenda. Het komt denk ik ook door, de, omdat, door dat de feest en weet ik het allemaal. Kerst en uh, oud Ja, precies. Ja, niet zoveel kans voor feestdagen. Nee, maar overigens, omdat ik nou zie dat eh, van de uh, curling... Ja. Of curling, fluitketel, curling. Ja. Wat je het ook noemen mag. <laughs> Ja, de, hoe het ook Die ijsbaan die, staat er tot 3 januari in Zandvoort. En op 2 januari is de, ehm, de disco On ijzer weer. Lekker dus, schaatsen. Ja, en disco, hè? Ja, feesten. Feesten. Hey. Maar goed, wij gaan weer verder met de muziek. I'm not saying, I'm not sorry. sorry, looking for another you. It's not getting any better. there Het is half acht. Precies. Nog een half uurtje CFM Young Zandvoort. Het is eh, tijd voor de top 5 films. Pixels, 9 jaar en ouder. Op nummer 4, Spectre, James Bond voor 12 jaar en ouder. Op 3, Spy, 16 jaar en ouder. Op 2, Ant-Man, 12 jaar en ouder. Tromgeroffel! En op 1, Mad Max Fury Road, 16 jaar en ouder. Ben je, ben je al naar de nieuwe James Bond geweest? Ja, ja, twee keer zelfs. Echt? Ja. Oh. eerste keer had ik mijn vader verrast. Gingen we naar de, naar de bioscoop toe. Ik zei eerst dat ze later een ijsje gaan eten, maar... Eh, Ah, die, die, grapjes zijn echt gemeen. <laughs> dat, doen, dat doen mijn ouders ook tijd, hè? Ja, maar mijn vader had niks eh, door. En op een gegeven moment eh, zei ik tegen mijn vader... ja, kom, we gaan naar de bioscoop, laten we, laten we Spectre gaan kijken. Hé, maar dat zei je vader? Nee, dat zei ik. Oh. Oh, ja. Oh. En eh, ja. En, en maar is hij leuk? Ja, hij is erg leuk. Ja? En de tweede keer was ik met school gegaan, maar dat was een enorme drukte. Ben, je in Zandvoort geweest? Of, eh? Ja, de eerste keer was in Zandvoort, de tweede keer was eh, in, uh, Beverwijk. Beverwijk? Ja. Oh ja, ja je, je zit natuurlijk in de muiden op school. Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dat is ik even vergeten. Oh ja, maakt niet Maakt uit. niet uit! Maakt niet uit! Het is kerst, vergeef iedereen. Huh? Ja? Oh ja, tuurlijk, het is kerst. <laughs> ja. Kerst! Yeah! We gaan weer verder met de muziek. you lift me up to the heaven and stars above. Oh Lord of mercy, I'm begging you, please. I'm feeling drained, I need love.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 she loves some. Bring it, bring it back like she loves some. Uh, in the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff guaranteed. I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out from. Uh huh, you see me in the spotlight. you wanna do. And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it, like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. some. Bring it, bring it back like she loves some. Uh, in the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now you know that I'm with it, with it, with it, with it verzoekplaatje binnen? Ja. Dat is van je vader, toch? Ja. En hoe heet het nummer? Bill Jam, Just Breathe. Yes, I understand every life must be end uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go on. Uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Oh. stop my sins, never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. everything you gave and nothing you would take home. Nothing you would take. I come cleaner. Nothing you would take. side We don't have to try, we can make it into something wonderful. We'll never say goodbye. We can make it into something. dat is Ghost Town van Adam, Lambert. En ik wens iedereen echt een fijne, jaar, een fijne jaarwisseling. Wacht, er komt volgende uitzending. Ja. De 31 eh, december. Ja. Oh, van de 8 tot... Eh, nee, van 6 tot 8. Something beautiful. Dus ik wens iedereen fijne feestdagen. En we gaan nog één plaatje draaien. En dat is Ghost Town. Ik eh, ben er volgende week weer. Dan, uh, Nigel, dankjewel. Geen probleem. Ben je er volgende week misschien? Uh, nou, ik denk niet, dat het gaat lukken.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 <laughs> Volgens mij is er geen alternatieve FM. Maar goed, ik ben er volgende week weer. Dus volgende week allemaal weer luisteren op CFM. Van 6 tot 8. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen.